Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Nederlandse mislukking van de Vira. De exploitatie van de hogesnelheidslijn werd openbaar aanbesteed... terwijl dat niet hoefde, staat in een nieuw boek over de aanbesteding van de HZL Zuid... en het mislukken van het Vira-project. Ministers beweerden destijds dat het project moest worden aanbesteed van Brussel. Maar verschillende bronnen, onder wie oud-minister Ben Bot... bevestigen tegenover Nieuwsuur dat aanbesteding niet hoefde. De NS was bang om de concessie mis te lopen en deed daarom een veel te hoog bod. Toen de NS de concessie inderdaad kreeg, was er te weinig geld over om een goede trein aan te schaffen. In de Spaanse regio Galicië zijn twee broers opgepakt voor de moord op een Nederlander. Die woonde in Galicië en verdween in 2010. Afgelopen zomer werden in het gebied waar hij woonde zijn stoffelijke resten gevonden. De nu opgepakte broers waren buren van hem. Ze de ruzie met de Nederlander over een stuk land. De vrouw uit Maastricht die naar Syrië vertrok om te trouwen met een jihadstrijder wordt permanent bewaakt door justitie. Haar advocaat zegt tegen de regionale zender L1 dat de bewaking vergelijkbaar is met die van een getuigenbeschermingsprogramma. Volgens L1 zijn er aanwijzingen dat Aisha's leven in gevaar is. Het Openbaar Ministerie wil het verhaal niet bevestigen of ontkennen. De vrouw werd eerder deze week voorlopig vrijgelaten. In de eredivisie is het Ajax niet gelukt om de leiding over te nemen van PSV. De Amsterdammers verspeelden bij ADO Den Haag een voorsprong... en moesten genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. FC Tente verloor in eigen huis van FC Groningen ter 2-1. Pek Zwolle beëindigde de ongeslagen thuisreeks van Excelsior. De Zwollenaren wonnen op Woudenstein met 5-0. Het weer grijs en later vanavond temperaturen net boven nul. In een enkele opklaring is er kans op mist en lichte vorst. Morgen meer wind en opnieuw overwegend grijs. Totaal niet warmer dan 4 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat bij Kanaleiland 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. Op de A27 daardoor ook file van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Lunette 2 kilometer.